Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuizen zijn nog lang niet uit de problemen. De man die voor de ziekenhuizen in de gaten houdt waar nog plek is, Ernst Kuipers, zegt dat afgelopen week een gekkenhuis was. Dat betekende dat in de afgelopen week er meer patiënten in de ziekenhuizen zijn opgenomen dan op enig moment eh, sinds de eerste golf. Gisteren zei het RIVM dat het aantal besmettingen niet meer lijkt te groeien. Volgens Kuipers stijgt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zelfs in het gunstigste scenario nog tot boven de 3200. Politie in België is vanochtend op 40 plekken binnengevallen, zegt onze correspondent. Bijna door heel België heen in delen van Brussel, Antwerpen, maar ook in Wallonië bijvoorbeeld. De invallen hebben te maken met het ontsleutelen van berichten die criminelen elkaar dachten stiekem te kunnen sturen met speciale telefoons. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt. En de duurste plek ter wereld om te leven... Misschien denk je aan Tokio, New York of Parijs, maar het is Tel Aviv in Israël. Een onderzoeksbureau keek in wereldsteden wat je betaalt voor onder meer huizen, transport en boodschappen. En dat is een hoop in Tel Aviv. Correspondent Ties Brok merkt het ook in de supermarkt. Pot pindakaas, meer dan 5 euro. Een uh, pot jam, 5 euro. Als je in de kroeg een biertje bestelt, kun je zo 8 euro voor neertellen. Er is weinig concurrentie in het land en veel spullen moeten worden geïmporteerd van ver weg... omdat Israël geen goede relatie heeft met buurlanden. En dingen worden ook steeds duurder omdat Tel Aviv populair is. De goedkoopste steden ter wereld om in te leven zijn Damascus, Tripoli en de hoofdstad van Oezbekistan. Het weer. Het waait en het regent, maar vanmiddag is er ook wat meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 9. Morgen regent het ook en is het nog maar 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.